Maar nu eerst het NOS nieuws van 6 uur. Juri Stubenitski met het NOS-journaal. In de Verenigde Staten is het dodental van orkaan Sandy opgelopen tot 88. In New York City vielen de meeste doden, 38. De politie verwacht vooral nog slachtoffers te vinden... in overstroomde delen van Staten Island. De komende dagen worden in New York 1 miljoen maaltijden en flesjes water uitgedeeld... aan stormslachtoffers. VVD-prominent Robin Linschoten denkt dat het nieuwe kabinet... het plan voor een inkomensafhankelijke zorgpremie zal aanpassen. Volgens de oud-staatssecretaris kunnen de inkomenseffecten niet zo significant zijn. Hij noemt de zorgpremie een schoonheidsfoutje van het nieuwe kabinet. De nieuwe fractievoorzitter van de VVD, Zijlstra, spreekt van een pijnlijke maatregel... die de fractie met opgeheven hoofd zal uitleggen. In Flevoland zijn drie van de vier gedeputeerden die een maand geleden opstapten teruggekeerd in het college. Gisteravond werden ze geïnstalleerd. De gedeputeerden van VVD, PvdA en CDA stapten vorige maand op na een kritisch rapport over onder meer de financiële risico's van natuurproject Oostvaarderswold. De PVV en de SP willen dat de gedeputeerden verantwoording afleggen voor hun fouten. In Heerlen is de herdenking van een moord uitgelopen op ongeregeldheden. Op de plek waar een man van 22 vier jaar geleden werd doodgeschoten... kwamen gisteravond ongeveer 150 jongeren bijeen. Een aantal van hen richtte vernielingen aan. Een onbekend aantal jongeren is opgepakt. De Britse politie heeft opnieuw een bekende Brit opgepakt... in verband met het misbruik van minderjarigen... door BBC-presentator Jimmy Savile. Het is de 69-jarige komiek en acteur Freddie Starr... Hij wordt beschuldigd van het betasten van een meisje van 14 in een kamer waar ook Seville was.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 And I know what's right, though I'm afraid I might keep wasting my best days. Never mind the oh, way. could leave today. Oh, I'd better do something today. Oh, I'd better do something today. I am going for a walk today.